Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa mag misschien toch aanschuiven als er wordt onderhandeld over vrede in Oekraïne. Er is de laatste dagen veel om te doen. Amerika wil snel gaan praten met Rusland en zei afgelopen weekend dat dat prima kan zonder de Europeanen. Die zijn zich kapot geschrokken, zegt correspondent Kizia Hekster. Vandaag is er daarom in Parijs een spoedoverleg. Het zal vermoedelijk gaan over vragen die de Amerikanen aan de Europeanen gesteld hebben. Wat kunnen jullie nou echt doen voor Oekraïne? Welke veiligheidsgaranties kunnen jullie bijvoorbeeld afgeven? En die tijd begint natuurlijk te dringen, want het gaat allemaal razendsnel. Dus heel veel tijd om na te denken van deze toch best heftige week voor Europa is er niet. Nou, de deur lijkt toch weer op een kiertje te staan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt tegen een nieuwszender dat Europa en Oekraïne uiteindelijk wel mee mogen praten als de onderhandelingen echt beginnen. Tientallen medewerkers van de Universiteit Twente, het University College Roosevelt in Middelburg en de VU in Amsterdam moeten op zoek naar een nieuwe baan. De unies komen niet rond en gaan daarom mensen ontslaan. Nou, dat heeft ermee te maken met de bezuinigingen die per 1 januari 2025 eh, al zijn ingeboekt. Eh, waardoor de financiële positie van, eh, van universiteiten meteen ja, heel erg verslechterd is. In Middelburg is vandaag een protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. En Rotterdam komt misschien met een bijzondere oplossing voor het rattenprobleem in de stad. Een lokale partij wil de natuurlijke vijand van de rat gaan inzetten, de fret. Deze rattenvanger laat bij Hart van Nederland zien hoe de fret een oplossing kan zijn. Goed, goed zo. Dus die gaat het gat in van de ratten. Die jaagt de ratten naar buiten of hij maakt ze beneden dood, wat ook gebeurt. Dan komen die ratten komen die kooi terecht. Nou, dan is het over en sluiten we de rat. Klinkt simpel, maar zover is het nog niet. Andere partijen vinden bestrijding van ratten niet nodig. Zij zeggen dat Rotterdammers netter om moeten gaan met hun afval. En dan blijven de ratten vanzelf weg. Het weer nog. Je moet een hoop accessoires meenemen als je de deur uitstapt vanochtend. Handschoenen en muts, maar je zonnebril ga je ook nodig hebben. Het wordt een zonnige, maar ook frisse dag.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 steel bones until they snap I scream but no one knows You say I'm familiar, cold to touch And then you turn eventually. I had a vision of love, and it was all that you've given to me. giving me Underneath the ties, Bring up the lows, bring down the highs.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 Door bezuinigingen en gestegen prijzen worden bij universiteiten tientallen mensen ontslagen. Bij de Universiteit Twente zijn er 40. University College Roosevelt in Middelburg ontslaat 20 mensen. En de Open Universiteit verwacht dat tientallen medewerkers weg moeten. Het verkeer op de A2 bij Zalbommel heeft veel last van een ongeluk. In noordelijke richting verloor een vrachtwagen betonplaten. Twee voertuigen vlogen in brand. Aan beide kanten van de A2 bij Zalbommel staan lange files. Het aantal mensen met overgewicht die een levertransplantatie moeten hebben... is de afgelopen jaren verdrievoudigd. Vorig jaar waren het er 50, blijkt uit cijfers van het Erasmus MC. En het weer vandaag volop zon. Het wordt 1 tot 4 graden. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread.